Nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Barcelona begint rond deze tijd een demonstratie tegen het terrorisme dat de stad vorige week trof. Honderdduizenden mensen hebben zich verzameld in het centrum van de stad. Onder het motto No Tink Por, ik ben niet bang, brengen ze een hommage aan de slachtoffers van de aanslagen van vorige week. Vijftien mensen kwamen toen om het leven. Een van de deelnemers aan de demonstratie is de Spaanse koning Felipe. Islamitische staat is bijna verjaagd uit Tal Afar, zegt de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem is de stad in het noorden van Irak voor 95% in handen van het Iraakse leger. En dat wordt gesteund door de internationale coalitie onder leiding van de VS en door Koerdische en Shiïtische strijders. IS had Tal Afar sinds 2014 in handen. In Melbourne in Australië hebben 20.000 mensen gedemonstreerd voor invoering van het homohuwelijk. De organisatoren zeggen dat ze overweldigd zijn door de massale opkomst. Volgende maand kunnen Australiërs zich per brief in een peiling uitspreken over de legalisering van het homohuwelijk. De uitslag is niet bindend. Orkaan Harvey is boven Texas in kracht afgenomen tot categorie 1 en verwacht wordt dat hij verder afzwakt. Bedrijven zijn beschadigd, bomen liggen omver en de hele stad zit zonder elektriciteit. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De achtste etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Fransman Philippe. Hij schudde in de laatste kilometer twee medevluchters af, de Sloveen Polank en de Pool Maika. Chris Froome houdt de rode leiderstrui, hij liep zelfs iets uit op zijn concurrenten. Het weer. Vanavond overal droog en morgen vroeg is de kans op mist. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Na het weekend blijft het zomers. Op dinsdag kan het 28 graden worden. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de A20 dicht richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel.